Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet werkt aan een plan om de massale verkoop van drugs op Telegram te stoppen. Begin dit jaar werd duidelijk dat het op die app wemelt van de dealers... en dat de politie er maar weinig tegen kan doen. Dat moet veranderen, vindt het kabinet. Maar dat gaat nog best lastig worden, denkt techverslaggever Joost Schellevis. Het eigenaardige aan Telegram is wel dat het relatief slecht meewerkt met overheidsverzoeken. Als er drugs wordt verkocht, maar ook als er eh, naaktfoto's van je op Telegram staan... dan is het heel erg moeilijk, ook voor de politie, om Telegram tot actie over te krijgen. Dat lukt eigenlijk eh, heel vaak ook niet. Eh, ook als de, politie bijvoorbeeld wil weten wie er achter een bepaald account zit... bijvoorbeeld omdat er veel drugs mee wordt verkocht, is dat best wel lastig. De werkt Telegram heel slecht mee. Justitieminister Gus hoopt dat Telegram via Europese wetten... toch gedwongen kan worden om in te grijpen tegen drugsdealers. In het centrum van Breukelen, vlakbij Utrecht, is vannacht een grote brand uitgebroken. Die begon in een paar afvalcontainers en sloeg daarna over naar een woonboerderij en een rand. In die boerderij wonen 15 mensen van een woonzorggroep. Zij zijn allemaal naar een veilige plek gebracht. Even geen borrels en feestjes bij het Utrecht Studentenkoor. De sociëteit van de vereniging blijft de rest van de maand dicht. Vorige week lekte een lijst met namen en foto's van vrouwelijke studenten uit... waarin ze werden beoordeeld op uiterlijk en seksprestaties. Sommige leden zijn geschorst en ouders zeggen dat ze aangifte gaan doen. Maar het bestuur van de vereniging zegt dat er meer maatregelen nodig zijn om dit soort acties te voorkomen. En ze heeft nog niet eens een middelbare schooldiploma... maar grote kans dat de 16-jarige Lily Johannes vanavond in de basis tegen Chelsea begint... in de kwartfinale van de Champions League. In korte tijd werd ze een van de belangrijkste Ajaxiden van het toernooi. En van alle complimenten wordt ze een beetje verlegen. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar het was gewoon ja, te vet. Wat Lily Johannes laat zien op 16-jarige leeftijd, ja, petje af hoor. Dat is de Frenkie de Jong voor de, voor de vrouwen, maar die kunnen, we, die kunnen we wel gebruiken hoor. Wat een, wat een kanjer is dat, zeg. Ja, het is wel echt eh, een droom die uitkomt eigenlijk. Haar familie zit vanavond in de Johan Cruijff Arena... tijdens het best verkochte vrouwenduel in Nederland ooit. En het weer nog vanochtend grijs en in het oosten kans op wat motregen.